Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Terreurnetwerk Al-Qaeda heeft een nieuwe leider. Het is Ayman al-Zawahri. Dat meldt onder meer de tv-zender Al-Arabiya. Al-Zawahri geldt al jaren als de tweede man van het terreurnetwerk. Hij volgt Osama Bin Laden op, die vorige maand werd gedood bij een Amerikaanse commandoactie in Pakistan. Vorige week maakte al-Zawahri bekend dat hij de lijn van Bin Laden voortzet. Hij zei dat hij doorgaat tot alle indringers uit de moslimlanden zijn verjaagd. In het Franse Bayonne zijn de stoffelijke resten aangekomen van passagiers van het Air France toestel dat in 2009 in de Atlantische Oceaan stortte. De resten van 104 passagiers werden in april teruggevonden in wrakstukken. Ze moeten nog worden geïdentificeerd. Bij het ongeluk kwamen alle 228 inzittenden om het leven. 50 van hen werden meteen na de ramp al teruggevonden. De ziekenhuizen in Vancouver hebben tientallen gewonden behandeld na ernstige rellen in de Canadese stad. Die braken uit nadat de lokale ijshockeyploeg Canucks de laatste wedstrijd om het Noord-Amerikaanse kampioenschap had verloren. Ruilschoppers hebben tientallen auto's in brand gestoken. In het centrum van Vancouver werden winkels en andere gebouwen geplunderd. De politie werd bestookt met stenen en gebruikte traangas om de ruilschoppers te verdrijven. Een tekening van de Belgische kunstenaar James Ensor is uit het gemeentemuseum in Den Haag verdwenen. Het museum had het kunstwerk in Bruikleen. Waarschijnlijk is de tekening vorige week vrijdag overdag gestolen. De plek waar het werk hing viel net buiten het bereik van bewakingscamera's. Ensor maakte de tekening Triomf van de Dood in 1887. De prent is verzekerd voor 100.000 euro. Het Haagse gemeentemuseum heeft aangifte gedaan. Het weer bewolkt en verspreid over het land buien. Vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten. Morgen eerst zon, smiddags bewolkt en in de avond regen. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Alle files in de Randstad op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en Knopend Everdingen nog steeds 7 kilometer. 6 kilometer op de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude Rijndijk. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein 2 kilometer. A10 Ring Amsterdam Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Osdorp en Knopend De Nieuwe Meer 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor Knopend Lunette 4 kilometer. 2 kilometer ook op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 You us and them Girls that wore pink Boys that wore blue Boys that always grew up better men than me and you What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more Cause we think it's getting better But nobody's really so it goes the sexes asking me with my afterlife of the unexplained. I walk through your walls with you, fed on my chains.